Nu belegt het grootste pensioenfonds nog voor zo'n 3,3 miljard in bedrijven. Al jaren wordt er druk uitgeoefend om daarmee te stoppen. Het ABP zegt nu dat het tot inzicht is gekomen dat het beleggingsbeleid duurzamer moet. Justitie heeft door een persoonsverwisseling een verkeerde verdachte afgeleverd bij de rechtbank van Utrecht. De Somaliër was net als een landgenoot opgehaald uit de gevangenis in Vught. Hun namen lijken wat op elkaar. De ene man moest naar Utrecht, de andere naar Maastricht. Maar de busjes reden op de A2 allebei de verkeerde kant op, erkent het Openbaar Ministerie. De fout kwam pas in de rechtszaal in Utrecht aan het licht... toen de verdachte niet werd herkend door zijn advocaat en de officier van justitie. Morgen is er een nieuwe zitting in Maastricht, volgende week in Utrecht. Generaal Tom Middendorp is sinds 1 januari adjudant in buitengewone dienst van de koning. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst is hij benoemd vanwege het geheel van zijn verdiensten voor de Nederlandse krijgsmacht. Middendorp was tot een paar maanden geleden commandant der strijdkrachten. Hij stapte op na het rapport over het dodelijke ongeval met een mortiergranaat in Mali. Een adjudant kan de koning bijstaan of vertegenwoordigen tijdens ceremoniële aangelegenheden. Willem-Alexander is zelf ook buitengewone adjudant geweest toen Beatrix nog koningin was. Prinses Beatrix viert haar 80ste verjaardag met een feest voor genodigden in het Paleis op de Dam in Amsterdam. Beatrix is jarig op 31 januari, maar het feest is op 3 februari. Voor zover bekend is dit de enige viering buiten de huiselijke kring. Het is niet bekend wie er is uitgenodigd of hoeveel gasten er komen. Het paleis op de Dam is al ruim 200 jaar het officiële ontvangstpaleis van het Koninklijk Huis. Het weer, overwegend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, bij 5 tot 8 graden. Ook morgen is het bewolkt en grijs met plaatselijk motregen en het wordt dan een graad of 5. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.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 En het nummer heet Albino Moon. En daarna de Fine Young Cannibals met She Drives Me Crazy uit 1989. Veel plezier het komende uur. 1989 The Fine Young Cannibals and She Drives Me Crazy. En we begonnen met Albino Moon van de Earring uit 2003. En dan zijn we nu toe aan een one-hit wonder uit 1978. Hier zijn de heren en dames van Lindisfarne en Run for Home. Ondanks het feit dat ze een one-hit wonder zijn... hebben ze in ruim 30 eh, jaar 35 LP's gemaakt. En eh, ze waren echt wel eh, bekend en gekend in Engeland. Ze hebben zelfs willen vragen of de drummer van ehm, Genesis... of die bij hen wilde komen spelen. Dat is niet gelukt. Phil Collins is later voor zichzelf begonnen. Ehm, over one-hit wonders gesproken... Eigenlijk niet helemaal waar, want Burn Elliott en The Fanman... die hebben twee hits gehad. De grootste, dat was Money, maar dit was hun beste. twee singles gemaakt. De eerste was Money en de tweede was deze, New Orleans. En één EP'tje. En dat was het. Een LP is er zelfs niet eens van gekomen. Goed, zijn we toe aan een top 100 hit uit 1973. Hier zijn uh, Nina en April Stevens en Love Story. microfoon stond nog even uit. Ja, ja. Eh, dit waren Nino Tempo en April Stevens, zus en broer. En eh, ze hadden een eh, eigen versie van Love Story uit 1973. De originele, die komt aan het einde van het programma ook weer langs. Die is van Andy Williams. Jawel. Maar eerst even Jennifer Juniper van Donovan. still. Is she sleeping? I don't think so. Is she breathing? Yes, very low. What you doing, Jennifer, my love? Jennifer. Donovan schreef dit liedje voor Jennifer Boyd. Dat, was de, dat is de zuster van Patty Boyd. En Patty, die, eh, dat is de ex van George Harrison. Jennifer Juniper. En tijd voor de Beatles. Weer twee tracks van Abbey Road. She Came In Through The Bathroom Window and Golden Slumbers. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep, pretty darling, do not cry. And I will sing a lullaby. jongens waren er als de kippen bij om meteen achter de Beatles eh, muziek te gaan maken. Nou, dat is een gelukt. Flash in the Pan en Midnight Man from Down Under. Amerika, op uh, eh, Australië, natuurlijk. Goed. Eh, van de Beatles horen we dus She Came In Through the Bathroom Window en Golden Slumbers. En volgende week nog de laatste twee van het album Abbey Road, Carry That Weight en The End. En dan gaan we nu luisteren naar Paul Simon van het album There Goes Ryman Simon. It is American Tune. Many's the time I've been mistaken, and many times confused. Yes, and I've often felt forsaken and expect to be bright and bon vivant so far away from home. So far away from home. I don't know a soul who's not been battered. I don't have It's not been shattered or driven to its knees. Oh, but it's alright, it's alright, for we lived so well so long. Still, when I think of the road we're traveling. what's gone wrong. And I dreamed I was dying. I dreamed that my soul rose unexpectedly. And looking back down at me, smiled reassuringly. And I dreamed I was flying. And high up above fly to liberty, sailing away to sea. And I dreamed I was flying. For we come on the ship they call the Mayflower. We come on the ship that sails the moon. We come in the ages most uncertain hours and sing. trying to get some rest. That's all I'm trying to get some rest. Zoiets moois en toch alweer 45 jaar oud. American June van Paul Simon van het album There Goes Ryman Simon. Eh, we hebben iets nieuws in de eh, Matchbox. Elke week eh, gaan we drie nummers draaien uit een top 100. Uit de periode 1965-1980 is een top 100 gedistilleerd van nederpop, nummers die in de Veronica top 40 hebben gestaan. En aan de hand van het aantal punten wat ze gehaald hebben... is een top 100 samengesteld. elke week gaan we er drie draaien. De laatste keer wordt dat natuurlijk maar één nummer. Want drie keer 33 weken is 99 nummers. En dan hou je er één over. Maar de eerste drie die gaan we nu draaien. Dat zijn de Motions, It's the Same Old Song... Focus met Hocus Pocus en Teach In met Dear John. Astronaut. Dat was nummer 98, Teach In met John Travolta. Eh, Dear John heet hij eigenlijk. Op 99 vonden we, pardon, op eh, ja, 99 vonden we Hocus Pocus van Focus. En op nummer 100 The Motions And It's the Same Old Song. En volgende week weer drie uit die nederpop, nederbeat top 100 over de periode 1965-1980. Een top 100 hit uit 1981 nu. Hier is Emmylou Harris en Mr. Sandman. Standman van Emmylou Harris was dit een top 100 hit uit 1981. Een half uur geleden hadden we Love Story van Nino Tempo en April Stevens. Maar nu gaan we de echte draaien. Andy Williams, Where Do I Begin? tell the story of how great a love can be. The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love she brings to me. Where do I start? With her first hello, she gave a this empty world of mine. There'd never be another love, another time. She came into my life and made the living fine. She fills my heart. She fills my heart with very special things. With such love that anywhere I go, I'm never only with her alone. Who could be lonely? I reach for her hand, it's always there. How long does it last? Can love be measured by the hour? I have no answers now, but this much I can say. I know I'll need her till the stars all burn away, and she'll be there. stars. was eh, Where Do I Begin Love Story van Andy Williams uit 1971. En eh, ik moet eerlijk zeggen, dat vind ik by far de beste uitvoering. En eh, het laatste stukje wordt gedaan door The Rebels Wild Weekend. Dat begint zo meteen om 4 uur. Dat waren dus eh, de Rebels and Wild Weekend. Totdat ze werden verstoord door Les Paul en Mary Ford met de Bye Bye Blues. Zometeen begint dus het Wild Weekend met Hans en Ro. Nou, ik heb het programma gezien. Berg je maar. Ehm, dat wordt met een bende, zeg, niet te geloven. Eh, dit was aflevering 200 en... Eh, kan ik het lezen zonder bedoel? Ja, 218 van Matchbox op deze 11 januari 2018.